Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op de campus van de Universiteit van Amsterdam, waar vannacht een tintenkamp is ontruimd, wordt opnieuw gedemonstreerd. Een paar honderd studenten en docenten willen steun betuigen aan de 140 demonstranten die gisteren zijn opgepakt. De plek van het protest is op dit moment afgezet met bouwhekken. En daarom staan de deelnemers eventjes verderop, ziet verslaggever Jeroen de Jager. Ik heb begrepen dat de politie heeft bevestigd dat er ook nu weer ME in de buurt is. Maar vooralsnog is het rustig. De hoofdingang van de UvA is afgesloten... zodat ze in ieder geval niet het gebouw binnen kunnen. Dus maar even zien hoe dit afloopt. Egypte noemt het gevaarlijk dat Israël de grensovergang tussen Egypte en Gaza heeft ingenomen en afgesloten. Volgens Egypte worden daardoor de levens van meer dan 1 miljoen Palestijnen bedreigd... omdat via die grensovergang veel hulpgoederen het gebied inkomen. Ook een andere belangrijke toegangsweg is dicht. Volgens de Verenigde Naties kan er daardoor helemaal geen hulp meer naar binnen in Gaza. Prinses Amalia stopt vanaf volgend jaar met de terugstorten van haar onkostenvergoeding. Ze heeft in principe ieder jaar recht op 1,8 miljoen euro... maar sinds een paar jaar maakt ze daar geen gebruik van... En die wil ze anderhalf miljoen toch hebben. Ze zegt dat ze dat geld nodig heeft om haar werk te kunnen doen en voor een plek om te wonen en te werken. En Malmö is er helemaal klaar voor Al de hele week is er daar één grote songfestivalgekte. Vanavond is het dan echt de eerste halve finale. En Nederlanders kunnen rustig op de bank blijven zitten, want Joost Klein is pas donderdag aan de beurt. Mijn collega Jorn Kompier is in Zweden en weet wat je dan wel kan verwachten vanavond. Maar sindsdien is het eigenlijk vooral wachten op morgen. Eh, dan beginnen de generale repetities die toewerken naar die echte show op donderdag. Ja, en wat doet hij dan in de tussentijd? En niet alleen maar wachten. Eh, hij was ook voor een avondje ontspanning in de Euroclub. Dat is een soort eh, ja, grote discotheek van uitgaansgelegenheid voor songfestivalliefhebbers. En ze willen ook winnen, zeggen ze, maar hopen ook dat mensen iets van Europapa gaan opstellen. Ja, vorige week was Joost nog druk met repeteren en het checken van de techniek. En vandaag heeft hij nog even een relaxed dagje dus. Het weer dan nog. Na een lekker dagje komt er ook een prima avondje aan. Het blijft overal droog en er is nog veel zon. Morgen opnieuw veel kans op zon dan.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 Kroonprinses Amalia stopt vanaf volgend jaar met het terugstorten van haar onkostenvergoeding, schrijft premier Rutte aan de Tweede Kamer. Vanaf volgend jaar krijgt ze jaarlijks anderhalf miljoen euro. Amalia heeft het geld nodig voor de invulling van haar functie en kosten voor een woon- en werkverblijf. Bij de Universiteit van Amsterdam wordt opnieuw gedemonstreerd, nu door een paar honderd studenten en docenten. Ze zijn solidair met de pro-Palestijnse betogers die vannacht door de politie van de campus werden verwijderd. Twee vrouwen die van terrorisme worden verdacht... zijn met hun twee kinderen uit Syrië overgebracht naar Nederland. De kinderen zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De vrouwen worden berecht. Het weer morgen is bewolkt. Later breekt in het binnenland de zon door. Het wordt dan maximaal 18 graden.